Ook zitten enkele honderdduizenden huizen en bedrijven verspreid over het land zonder stroom. Vooral het westen van de staat New York heeft nog last van ijskoude lucht die over de VS trekt. Bewoners zitten daar vast in hun huis en hulpverleners zijn vaak niet in staat om delen van het gebied te bereiken. De afgelopen dag lag er op veel plekken daar bijna 2 meter aan sneeuw. De politie heeft in Oud-Vossemeer in Zeeland geschoten bij een aanhouding. Agenten wilden een auto controleren die zonder verlichting daar door de straten reed. Toen ze de auto stop wilden zetten, reed de bestuurder op hen in. De agenten besloten erop om te schieten. Niemand raakte gewond. Volgens de politie zijn twee mensen aangehouden en is een ander nog op de vlucht na het incident in Zeeland. In Rotterdam-Noord zijn bij een overval op een woning gisteravond de bewoners bedreigd met een vuurwapen. Volgens de politie waren meerdere volwassenen en drie kinderen binnen, maar ze raakten allemaal niet gewond. De twee overvallers namen wel spullen en geld mee en zijn daarna gevlucht. De overvallers zijn na een zoektocht met onder meer een politiehelikopter niet meer gevonden. Paus Franciscus heeft in zijn mis op kerstavond aandacht gevraagd voor de gevolgen van oorlog. Zonder Oekraïne te noemen zei hij dat de hebzucht en honger naar macht in de wereld zo groot zijn dat men zelfs hun buren consumeert. Volgens de paus zijn de slachtoffers altijd kinderen en kwetsbaren. Echte rijkdom vind je niet in geld en macht, maar in relaties en de mensen om je heen, zei de paus. Dan nog het weer, bewolkt bij een graad of 5.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 allemaal fijne dagen en een voorzitter.